7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Middelbare scholen kunnen na de zomervakantie weer helemaal open. De Haagse bronnen melden dat het kabinet dat woensdag bekend gaat maken... na het voorlopig laatste coronacrisisberaad. Voorwaarde is wel dat scholen hygiënemaatregelen treffen... en dat voor die tijd het coronavirus niet is opgeleid. Woensdag zou ook bekend worden gemaakt dat, zoals toegezegd per 1 juli... ook sportscholen, sauna's, casino's en sportkantines weer open mogen. Bij een tekort aan IC-bedden zullen ook zogeheten matig kwetsbare ouderen niet meer worden opgenomen op de intensive care. Dat staat in het nieuwe draaiboek dat wordt ingezet als er bij een pandemie te weinig IC-bedden zijn. Matig kwetsbare ouderen zijn mensen die hulp nodig hebben bij alle activiteiten buitenshuis, maar ook bijvoorbeeld bij het huishouden. Het gaat vooral om 65-plussers die slechter uit een IC-behandeling komen of die zelfs mogelijk niet overleven. Het onderzoek naar de zaak van piloot Julio Ports is op zijn vroegst pas eind dit jaar klaar. Volgens de onderzoeksleider ontbreken er nog documenten... en is het door de coronacrisis lastig om getuigen te horen. Ports zat acht jaar vast in Argentinië... omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dodenvluchten tijdens de Argentijnse dictatuur... maar werd later vrijgesproken. Op mossel- en oesterpercelen in de Oosterschelde en de Gevelingen is een giftige stof aangetroffen. Het gaat om het zeer giftige tetrodotoxine, een stof die in 2016 ook al voor miljoenen euro schade aanrichtte in de mosselsector. De mossels en oesters van de getroffen percelen moeten nu eerst getest worden voor ze verhandeld mogen worden. Volgens de NVWA is de kans klein dat er besmette oesters of mosselen in de winkel liggen. Het weer, steeds minder bewolking en 20 tot 24 graden.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 Pick my baby up and head to town. Maybe check out the stars and lay a blanket down. I'm not quite sure where this may go, but one thing that I know hit the trail. When he gets locked on a big old hog, he'll track him clear to hell. Yeah, we cling to our Bibles and guns, and we don't apologize. Before you come around here talking smack. de Darren Morris Band uit Amerika met Country to the Bone. Van hun gelijknamige album alweer. Deze band uit Texas betaalt al sinds 2012 en de leadzanger Darren Morris begon met zingen in de kerk. Het was zijn liefde voor gospel en de invloeden van een country artiesten zoals een George Strait, Garth Brooks en Keith Whitley die zijn manier van zingen vormden. Hele lekkere single en eh, ja, je hebt nog een uur te goed hier bij de Nashville Radio Show. We gaan straks nog even een spiegelplaat voor je doen. We hebben nog twee nummers van het Spotlight album. De maandartiest nog komt nog voorbij. En de digitale brievenbus en daar is het nu tijd voor geworden. De nieuwe single van Texas native Brandy Bellen en die heet Just a Little Crazy. Contact the Nashville Radio Show at info follow at nashvilleradio.nl. One foot down in Tennessee, one foot in the stratosphere. Zo crazy vond ik het niet hoor. Lekkere single van Brandy Bell en haar nieuws en die heet Just a Little Crazy. We gaan weer wat bluegrass doen, want ja, ik vind dat weer tijd voor geworden. Missy Armstrong en Ain't Going Down to the River. Nashville Radio Show. Bluegrass. die bluegrass geluiden. Missy Armstrong was dat en Ain't Going Down to the River. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat. Het origineel komt uit 1971 en werd geschreven door onze maandartiest Willie Nelson... die het ook zo gaat horen zingen. En in 1982 het duet tussen Merle Haggard en George Jones. En als je goed geluisterd hebt in het eerste uur naar ons item Nashville Legends... heb je daar al een klein stukje van kunnen horen. Want je gaat twee keer luisteren naar Yesterday's Wine. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Miracles appear in the strangest of places. Fancy meeting you here. you was just out of Houston. Sit down, let me buy you a beer. Your presence is welcome with me and my friend here. Now this is a hangout of mine. We come here quite often and listen to music partaking of yesterday's wine. Yesterday's wine, I'm yesterday's wine. Aging with time, like yesterday's wine. Yesterday's wine, we're yesterday's the time like yesterday's wine. You give the appearance of one widely traveled. I'll bet you've seen things in your time. So sit down beside me and tell me your story. If you think you'll like yesterday's wine. Yesterday's wine, well, yesterday's wine, aging with time, like yesterday's wine. Yesterday's wine, well, yesterday's wine, aging with time. appear in the strangest of places. Fancy me finding you here. The last time I saw you was just out of Houston. Let me sit down and buy you a beer. Your presence is welcome with me and my friend here. Cause this is a hangout of mine. I come here quite often to listen to music and to taste yesterday's wine. Yesterday's wine. Yesterday time like yesterday's wine. You give the appearance of one widely traveled. Lord, I bet you've seen things in your time. Come sit down here with us and tell us your story if it's true. You like yesterday's wine. Yesterday's wine. Yesterday's wine. Nashville Radio Show. Old school for life. ook dat jodelen voorbij kwam. En trouwens, over dat jodelen in de countrymuziek... moet je volgende week weer even naar Nashville Legends luisteren, naar ons item. Want daar gaat Joop Sterk eh, zich eigen helemaal, helemaal los gaat hij op de, ja, het ontstaan van het jodelen in de countrymuziek. Hij gaat het helemaal voor je uitpluizen. Dit was trouwens Gene Shepard uit 1964 met Second Fiddle to an Old Guitar. En dat nummer kwam in 1966 op haar album Hard We Did All We Could te staan. En dan is nu weer even tijd Tijd voor onze digitale brievenbus via info.nashvilleradio.nl. Muziek vanuit Noorwegen. De nieuwe single van Arthur Stullian en die heet Wherever He Goes. town another day to get used to. But he never seemed to let the pain pass through. She had a picture of them taken in LA. Things sure looked fine back in those days, but she took it down nieuwe single van Arthur Stullian en Wherever He Goes. En als jij nu ook jouw nieuwe single bij ons onder de aandacht wilt brengen... of muziek van jezelf, stuur dat gewoon even op. info.nashforradio.nl is ons e-mailadres. We gaan er naar luisteren en wie weet hoor je het in een van onze volgende shows terug. We gaan nu verder met een duo Dorothy Daniel en Ben DeBerry. Ze noemen zichzelf de Danberries. Van hun gelijknamige nieuwe album is dit Shine. Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Dit is de Nashville Maandartiest. They're working while I'm missing you. Those healing hands of time. Soon they'll be dismissing you from this heart of mine. They'll lead me safely through the night, and I'll follow as though blind. My future tightly clutched within those healing hands of time. let me close my eyes just then. Those healing hands of time. Soon they'll let me sleep again. Those healing hands of time. And already I've reached mountain peak just begun to climb. And I'll get over you by clinging to those healing hands of time. me sleep again. Those healing hands of time. Already I've reached mountain peaks, and I've just begun to climb. I'll get over you by clinging to those healing hands to Je hoorde net Stevie May Robin met hun debuut single Out of the Blue. Country pop uit Nederland. Met invloeden van een Carrie Underwood, Miranda Lambert en een Mary Morris. Wat goed terug te horen is in hun muziek. Ga je vast en zeker meer van horen van deze band. En ik heb begrepen dat Nick Jongejan van de Young River ook nog iets te maken heeft met de productie van dit nummer. Dus eh, ja, dubbel goed dus. En daarna hoor je de maandartiest Willie Nelson uit 1961 met The Healing Hands of Time. Willie heeft in diverse films gespeeld en gastrollen in series als Miami Vice, Monk en The Simpsons gehad. Ook heeft hij eh, diverse rolletjes in clips gehad. Wat dacht je van Wacky, Wacky Tobacky van Toby Keith? Als je dat niet kent, moet je die maar eens even opgezoeken op YouTube. Gaan we nu weer even een stukje Bluegrass voor jullie draaien. De nieuwe single van het trio Calamity James. Drie zusjes uit Texas en het nummer heet Go to Texas. nummers goed van ons Spotlight-album. En dit is het album Billy Joe Spears van niemand minder dan Billy Joe Spears. Dit album van deze Amerikaanse countryzangeres werd op 21 maart 1972 uitgebracht. In 1975 scoorde zij haar grootste hit met Blanket on the Ground. Later in haar carrière ging ze meer toeren in Europa... waarbij ze vaak in Engeland optrad. Je hebt dus nog twee nummers te goed van het album. Je gaat luisteren naar You're My Man en daarna It Makes No Difference Now. Dit is het Nashville Spotlight Album. me. I'll get along without you now, that's plain to see. I don't care what happens next, or I'll get by somehow. I don't worry, cause it makes no difference now. It was just deep and let them grow forget them Cause I love you more than a California sunset I love you more than a $20 sundress Hate that loaded down car you got nieuwste single van Morgan Wallen. En die heet More Than My Hometown. Erg mooi nummer, al zeg ik het zelf. We gaan verder met een duo Zoe en Cloyd. Oftewel uh, Natalia Zoe Weinstein en John Cloyd Miller. Ze zijn uh, allebei opgegroeid rond de Appalachian Mountains. En dat hoor je toch ook wel terug in hun eh, soort muziek. Ze maken folk en bluegrass en dit is hun nieuwe single en die heet Where Do You Stand? Nashville Radio Show. Bluegrass Time. I hear the voices in the chamber halls calling each other on. show hoor je volgende week uiteraard weer. Maar we hebben nu nog even nog twee nummertjes voor je. En misschien nog wel drie. Voordat eh, het echt helemaal klaar is. Maar ik ga je alvast bedanken voor het luisteren. En ik ga zeggen dat je nog gaat luisteren naar de Tumbleweeds met You're Still On My Mind.